Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer lijkt in de kwestie Nexperia meer begrip te hebben gekregen... voor het optreden van de missionair minister Karremans van Economische Zaken. In een debat legde hij uit dat hij bij de chipmaker moest ingrijpen... omdat anders cruciale kennis uit Nederland dreigde weg te lekken. Hij benadrukte dat er geen druk vanuit de VS was. Voorafgaand aan het debat werden Kamerleden al vertrouwelijk bijgepraat. Het merendeel van de Kamer vindt dat Karremans optreden niet de schoonheidsprijs verdient... maar kan wel leven met zijn uitleg. Niels van der Laan, die in het Sinterklaasjournaal Hoofdpiet speelt... is meerdere keren met de dood bedreigd. Aanleiding is dat Hoofdpiet op tv had gesuggereerd... dat ouders desnoods zelf cadeautjes kunnen kopen voor pakjesavond... als het Sinterklaas en de Pieten niet lukt. Volgens sommigen heeft hij daarmee het geheim van Sinterklaas verklapt... Van der Laan kreeg de afgelopen dagen meerdere bedreigingen... zei de presentator van het Sinterklaasjournaal Merel Westrik op tv bij Eva. Omroep NTR bevestigt dat, maar zegt niet of er aangifte is gedaan. Het besluit van Tros om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival... vanwege de deelname van Israël leidt tot teleurgestelde reacties en begrip... Commentator Cornald Maas vindt het jammer. Vooral omdat het Songfestival de afgelopen jaren veel jonge kijkers trok. Hij zegt het besluit wel te respecteren... omdat er een zorgvuldige afweging is gemaakt. Oud-winnares Lenny Koer noemt het een gemiste kans... omdat op het Songfestival geen politiek zou moeten worden bedreven. Maar Songfestival-podcastmaker G.J. Kooiman spreekt van een moedige beslissing...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 have what you want, be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have what you want, be who you are. by my faith and worship. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future. But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah yeah yeah, You know I heard that boogie rhythm.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 Hey, got candy in my ears tonight, baby. You know I got candy in my ears. You know this boogie is for real. Oh, now the wind can know the answer. Enterprise to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster Another paper's talking me so cheap.